Dit is dooral Negens met het NOS-journaal. Het paal ligt plat door een sein- en wisselstoring, meldt de NS. De storing begon rond half tien. Monteurs zijn met man en macht aan het werk om het probleem zo snel mogelijk op te lossen, laat ProRail weten. Tussen Rotterdam Centraal, Rotterdam Alexander en Gouda Goverwelle worden snelbussen ingezet. Op sommige trajecten in de regio rijden stopbussen. Hoe lang de storing gaat duren is niet bekend. Middelbare scholen moeten desnoods een loonsverhoging voor docenten betalen zonder dat er een cao-akkoord is. Dat voorstel doet de koepel van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad. Volgens de raad duurt het veel te lang voor er een nieuwe CAO is. Als er voor 1 mei geen akkoord is, adviseert de VO-raad zijn leden om vanaf juni zelf 2,35 meer loon te geven. Door een conflict op drie basisscholen in Geldrop hebben bijna alle leraren zich ziek gemeld. En daardoor kunnen 870 kinderen niet naar school. Volgens de leraren heerst op de scholen een angstcultuur en hebben ze fysieke en psychische klachten leraren in Gelderop eisen het vertrek van de Raad van Toezicht en een interimbestuurder. Twee Nederlandse vrouwen hebben in Antwerpen aangifte gedaan van groepsverkrachting. Volgens Belgische media waren ze vrijdagavond op een feest in discotheek Roxy. Ze zouden zijn gedrogeerd en in hun hotelkamer door een aantal mannen zijn verkracht en beroofd. Drie verdachten zijn aangehouden, naar een vierde wordt nog gezocht. In Israël is een medewerker van het Franse consulaat opgepakt... die tientallen wapens van de Gazastrook naar de westelijke Jordaanhoever zou hebben gesmokkeld. En zou zeker vijf keer pistolen en geweren de grens hebben overgebracht. Dat lukte vrij makkelijk omdat hij een auto heeft met een diplomatenkenteken.